Jazz op haren en snaren. In dit geval viool en piano. En de viool werd bespeeld door de Franse jazzviolist Jean-Luc Ponty, die een prelude van Chopin onderhanden nam. De volgende trillende snaren behoren bij een gitaar en een bas. De gitaar wordt bespeeld door de Braziliaanse zangeres Rosa Passos. Ze ging in 2003 met de Amerikaanse bassist Ron Carter de studio in voor het maken van het album Entre Amigos. En van het album horen we O Grand Amor van Antonio Carlos Jobim. ook zo'n vrije compositie van Antonio Carlos Jobim. Gespeeld door een orkest dat vol met haren en snaren zat. Op de achtergrond waren dat de strijkstoksnaren, haren en snaren van violen te horen. Op de voorgrond waren dat de gitaar van Oscar Castroneve, de piano van Otmaro Ruiz en de bas van Brian Bromberg. In het eerste uur beloofde ik zo af en toe ook een stemmetje tussen de haren en snaren. Nou stemmetje. Jazzbariton Kevin Mahogany heeft een indrukwekkende stem. Dat werd al meteen erkend toen hij in de jaren 90 ineens skettend zijn intrede in de jazz deed. Luister naar hem in Nature Boy, begeleid door de haren en snaren in een trio van pianist Oscar Peterson. but very wise was he. But then one day, that magic day he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. the greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. It is just to love and be loved in return. Number one. Ja, dat werkt, dat werkt. klassieke uitvoering van een van de bekendste jazzwerken van pianist Bill Evans, Waltz for Debbie. Gespeeld door het Kronos Strijkkwartet, versterkt met de bassist Eddie Gomez. Het is weer tijd voor de pianosnaren, ditmaal in trilling gebracht door de pianist Red Garland. Zijn spel is van grote invloed geweest van, op latere jazzpianisten. Hij was geruime tijd eh, eh, pianist in het beroemde quintet van Miles Davis met eh, John Coltrane, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Maar in 1958 begon hij met zijn eigen trio met eh, alweer Paul Chambers op bas en Arthur Taylor op drums. En die periode is hier Red Garland met Almost Like Being in Love. De composities van pianist Silonius Monk, Ruby My Dear, werd gezongen door Carmen McRae en de tenorsolo van Charlie Rouse. In 1988 zong Carmen McRae een heel album vol met muziek van Monk, met vaak teksten van John Hendricks. Een andere beroemde compositie van Monk is Round Midnight, in tal van combinaties gespeeld in de loop der jaren. In het kader van Jazz op Haren en Snaren koos ik voor vandaag een opname van de meestergitarist Joe Pass. Een virtuose solo, Round Midnight. Dat was een wat modernere pianist, de Amerikaan Dave Benoit, die ook vaak het dirigentenstokje hanteert. Hier was hij te horen met gitarist Russ Freeman in Some Other Sunset, een eigen werkje. Pianist en zanger Michael Feinstein is de schatbewaarder van die American Songbook. Hij werkte onder andere voor Ira Gershwin om diens enorme discotheek en het werk van diens boer George een beetje op orde te brengen. Ik zocht een toepasselijke song uit, Michael Feinstein op piano en stembanden met How to Keep the Music Going On. make it last How do you keep the song from fading too fast? And tell me how year after year You're sure your heart will fall apart more I love, the more that I'm afraid that in your eyes I may not see forever. Forever. If we can be the best of lovers yet be the best of friends If we can try with every day To make it better as it grows With any luck then I suppose The music never now or never best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows. With any luck then I suppose the music now einde van deze ZFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Met veel jazz op haren en snaren.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 Daarna ging het Nationaal Historisch Museum in september 2008 officieel als organisatie van start met een oprichtingssubsidie van 6 ton van de Rijksoverheid. Daarna was er jaarlijks opnieuw een miljoenensubsidie van het ministerie van OCW. Inmiddels heeft het Openluchtmuseum in Arnhem de opdracht gekregen om een deel van de taken van het Nationaal Historisch Museum over te nemen. Australië wil een belasting op de uitstoot van CO2. Premier Gillard wil dat de 500 grootste vervuilers omgerekend 17 euro betalen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dat moet volgens haar om aan de internationale milieuafspraken te kunnen voldoen. Australiërs vrezen dat zij zullen opdraaien voor de belasting, omdat bedrijven ze mogelijk doorberekenen. Australië is een van de grootste vervuilers ter wereld. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat de laatste jaren iets achteruit. Jarenlang werd er een verbetering waargenomen, maar sinds 2008 zien onderzoekers van de waterschappen een dalende trend. Ruim 11% van de zwemlocaties voldoet niet aan de Europese norm. Dat komt onder meer door de toenemende vervuiling door landbouwmest en de stijging van de watertemperatuur. Verder zijn de meetregels aangescherpt. Robert Gezink gaat vandaag gewoon van start in de negende etappe van de Tour de France. Hij kampt nog met de gevolgen van een valpartij van een paar dagen geleden. Zijn Rabobank ploeg zegt dat Gezink zich slapjes voelt, maar wel doorgaat. Zijn ploeggenoot Karate stapt uit de Tour. Ook hij kwam eerder zwaar ten val. Het weer, veel zon, maar ook stapelwolken die vanmiddag in het oosten kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het oosten. Morgen droog en zonnig. Dit was het.